9 uur. met het NMS Journaal. China en de Verenigde Staten hebben gesprekken over hun handelsconflict optimistisch afgesloten. President Trump zei tijdens een bijeenkomst met een Chinese delegatie in het Witte Huis... dat het bereiken van de grootste handelsovereenkomst ooit mogelijk is. Hij wil binnenkort een overeenkomst tekenen met de Chinese president Xi. Beide landen bestookten elkaar de afgelopen tijd met importheffingen. De buitenlandse dierenartsen die Nederland nodig heeft voor controles als er geen brexit-akkoord wordt gesloten, komen vooral uit Vlaanderen, Oost-Europa en Zuid-Europa. De Voedsel- en Warenautoriteit geeft hen een intensieve taalkursus en inhoudelijke bijscholing. Er zijn 100 dierenartsen nodig voor in- en uitvoercontroles van vee, vlees en vis. Die zijn niet allemaal in Nederland te vinden. Het extreme winterweer in de VS heeft al ruim 20 levens geëist. Ziekenhuizen hebben tientallen mensen behandeld voor bevriezingsklachten. In grote delen van het Midwesten ligt het leven al twee dagen grotendeels stil. Lokaal vriest het 49 graden. In Chicago heeft een anonieme weldoener 70 hotelkamers voor daklozen betaald. Het Centraal Museum in Utrecht heeft een schilderij gekocht... dat sinds 1933 op het verlanglijstje stond. De bruiloft van Cupido en Psyche... van de Utrechtse schilder Joachim Utewaal. Hij schilderde de mythologische voorstelling rond 1600. Het museum betaalde ruim 4,3 miljoen euro op een Amerikaanse veiling. Het wordt in maart tentoongesteld op de kunstbeurs TEVAF in Maastricht. Zanger Johnny Lyon is overleden, meldt zijn collega Rob de Nijs op Facebook. Johnny Lyon, die eigenlijk John van Leeuwarden heette... is vooral bekend van de hit Sofietje uit 1965. Daarvoor speelde hij in de band Johnny and the Jumping Jewels. Johnny Lyon is 77 jaar geworden. Het weer in het midden en noorden van het land sneeuwt het. Vanuit het zuiden wordt het op steeds meer plaatsen droog. In het hele land geldt nog wel code geel wegens gladheid. Na de sneeuw blijft het bewolkt.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 10 minuten extra op de A10 Noord richting de A10 West tussen Amsterdam Noord en de Koentunnel 5 kilometer door een te hoge vrachtwagen. die wordt uit de rij gehaald. Vooralsnog is de tunnel dicht. Op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk staat tussen Wijk aan Zee en de A22. 2 kilometer file en de N202 van Amsterdam naar IJmuiden. Ook voor de aansluiting met de A22. In beide gevallen heb je 20 minuten vertraging. En eh, op eh, de N208 van Sassenheim naar Velsen staat tussen Haarlem en weer die A22 5 kilometer file.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 Jazz, good old swing eh, jazz... met eh, de Dutch Swing College Band. Dixieland muziek, ja, ben ik maar eerst mee begonnen. Dat blijft toch altijd leuk om dat te luisteren. Ik, het heeft een stukje gezelligheid, vind ik. Ja, gezellige jazz noem ik het maar. We gaan eventjes uh, eh, luisteren, want dat wil ik u ook mee verrassen. Op safari met z'n allen en dan gaan we naar Afrika... En dat wordt dan ook nog een zwingende safari. En dat wordt dan, als geen ander, vertolkt door Burt Camford. olifanten gezien, vier tijgers, nou, een paar zebra's. Ja, die stikt van hè? In, in Afrika, zebra's ook. Hè? Geen zebrapaden, maar wel zebradieren. Lijken een beetje op een paard, hebben een streepje en zo. En eh, die zwingen ook hoor, die beesten. Die zwingen de pan uit, zeg. Ja, uh, swinging safari, ik nam u mee naar Afrika. Maar het betekent allemaal niks als je geen swing hebt. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Tony Bennett. mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. No, it don't mean a thing. All you gotta do is swing. Dit is Lady Gaga Do that you heard. it, don't, mean a thing if it ain't got that swing. Do do do I I I do I do I do I do I. bedoel, luisteraars, het heeft allemaal, het heeft allemaal niks te betekenen als je geen swing hebt. Of je nou een bakje koffie inschenkt op de zondagochtend, dat moet swingen, eh, dat koppie in gewoon. Een beetje die, die eh, koffie kan een beetje zwingend vastpakken en dan happakee, op een metertje afstand mik je het er zo in. Nee, moet je niet doen. Komt alle mooie eh, grijze vloerbedekking of beige vloerbedekking onder de koffie. Dat moeten we niet hebben. Je moet wel het liedje, als je een liedje in je hart hebt, moet je eruit laten gaan. Doet Alice Babs ook, luister maar. I let a song go out of my heart. I let a song. apart. weet niet hoe ze aan die titel komen, luisteraars. Van die old, call die old Devil called Love. Waarom de liefde dan juist eh, geassocieerd wordt met de duivel. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar misschien goed, eh, uh, moet misschien goed naar het volgende nummer luisteren. Dat is de NIC Jazz Quartet. Misschien dat hun het, eh, het antwoord op de vraag hebben... hoe nou de duivel met liefde wordt verbonden. That old devil called love. shall forget. Put in rain. those tears and those racks in my heart. Suppose I didn't stay, run away, wouldn't play. The devil want a potion. that fight again. I know down well he'll convince me that he's right again. When he sings that sorry song, I just gonna tag along with that old. sorry song. I just gonna tackle along with that old devil It's that old devil The old devil called love. Nou, ik hoop dat u antwoord heeft gekregen op uw vraag, luisteraars. Nee, het was eigenlijk mijn vraag. Hè. Wat heeft de duivel nou met de liefde te maken? Nou ja kan er soms heel heftig aan toe gaan hoor. Als, uh, als je liefje je verlaat bijvoorbeeld. Of, uh, of belazerd, Dat kan ook nog. Je hebt me belazerd, je hebt me donderd. En wat me nu na al die jaren nog verwonderd? Is dat ik het nooit vergeten zal. word ik honderd. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. Wie zong dat ook weer? Oh ja, Wim Zonneveld natuurlijk. Dat was hem. We gaan eh, een oudje draaien van Blood, Sweat and Tears. Bloed, zweet en tranen. Geen andere hazes, maar dit keer het spinning wheel. Komt ie aan hoor. What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you, you got no home. you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind the reflecting sign? Just let it shine within your mind and show. spinning wheel. we blijven een beetje poppy jazz eh, draaien, luisteraars. Got to, get you into my life. Earth, Wind and Fire, jazzy versie van eh, Beatle-nummer. Bianca, You Make Me Feel So Young. Oh nee, The Way You Make Me Feel is wat anders. Nee, herstel luisteraars, The Way You Make Me Feel. Ja. Hey pretty baby with the high heels on You give me fever like I've never known Yes, you're just a product of loneliness I like the moving, your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up and we'll paint the town because you kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off. days are gone. I like the feeling you're giving me. Hold me, baby, I'm in ecstasy. And I'll be working from nine to five to buy you things to keep you by my side. And I've never felt so in love before. Promise me, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied. Cause you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone, gone, gone. I said, Oh, you make me feel good. Yes, you kiss me, baby. I feel your fever. Ja, een man die we eigenlijk kennen uit het popcircuit. Eh, met name de jaren 60 natuurlijk met Diane. Paul Enka was dat met eh, The Way You Make Me Feel. We gaan eventjes eh, relaxen met Robbie Williams. En dat doet hij altijd prachtig met Bojangles. Bojangles. Ja, Kom op, Robbie. Bojangles, ja. man jangles and he'll dance for you In worn out shoes With silver hair and ragged shirt Baggy pants He would do the old South shoe He would jump so high, jump so high Then he'd lightly touchdown. Told me of a time you worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is dog in here? They would travel about. But his dog up and down. he still He said, I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I, I spend behind these county bars. You see sunlight and drinks a bit. Then he shook his head. Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. Duif. Play us another jazz tune. <laughs> Mr. Bojangles. Robbie Williams. Ben ik fan van hoor. Fantastisch. Eh, de uh, Lady. still a Tramp, luisteraars. Treintje Oosterhuis met Jan Versteeg. Yeah. Yeah. Come on, Jan. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. That's what you are. She doesn't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermines and pearls. And I definitely won't dish the dirt with the rest of those girls. Well, thank you. That's why I I love the free Life without care. I'm so broke. It's over. California, it's crowded and dead. That's, That's why the lady is a drown. I'm trapped, baby. <laughs> yes. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach. You see fine. Well, G does just fine. likes it green. I love the free, fresh wind in my blue hair. Life without care. Hey, I'm broke. That's over. Ja, het is dat het zelf zegt hoor. De lady is a tramp, Treintje Oosterhuis. Ja, best ook wel een verdienstelijk jazzzangeres, moet ik bekennen. Treintje, ja, doe je goed. Just one of those things kan alleen maar eh, prachtig worden vertolkt, luisteraars. Als u serieus naar mij luisteren wil.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 Nou, laten we maar op Noorwegen. Het hout uit Noorwegen. Hè? Ik houd van Noorwegen. U houdt van Noorwegen. Norwegian Wood. Herbie Hancock. Beatle nummer, een beetje jazzy gebracht. Michael. Eh, een van zijn jazzy stukken. Dit is Toet Stielemans.